Volgens de New York Times wordt er in andere gedeelde stukken geschreven over de voorbereiding van een Oekraïns offensief tegen Rusland. Bovendien kwamen er delen uit briefings over China, het Midden-Oosten en terrorisme online. Mogelijk zouden er meer dan 100 documenten zijn gelekt. Twee federale rechters in de Verenigde Staten hebben tegenstrijdige uitspraken gedaan over de abortuspil mifepriston. Daardoor is er onduidelijkheid ontstaan over de toegang tot die pil die sinds 2000 veel wordt gebruikt in de VS. In Texas heeft een rechter de goedkeuring van de abortuspil opgeschort. In Washington vond de rechter juist dat die beschikbaar moet blijven. Wat de gevolgen van beide uitspraken zijn voor de beschikbaarheid van de pil is nog niet bekend, zeggen Amerikaanse media. In Leeuwarden is een uitslaande brand geweest in een supermarkt. Het vuur werd om even voor 1 uur gemeld. Er kwam veel rook vrij en de brandweer schaalde op naar een grote brand. Het vuur was snel geblust. 17 appartementen boven de winkel werden ontruimd. De bewoners konden even later weer terug naar huis. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade in de supermarkt, zegt de brandweer. Philips roept opnieuw slaapapneuapparaten terug in de VS en Frankrijk. De ruim 1200 Dream Station apparaten waren eerder al gerepareerd omdat er problemen waren. Volgens Philips zijn er serienummers verkeerd ingevoerd... waardoor apparaten niet bij de goede patiënt terechtkomen. Het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden en kans op mist bij 0 tot 6 graden. In de ochtend bewolking en dichte nevel. Smiddags in het zuiden zon, op andere plekken nog lange tijd wolken. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. girl like you. with me Yeah, I heard on the radio That she always go harder Cause she keeping you on your toes And she's perfectly focused She's lost in the moment Ooh, uh, ooh, yeah, ooh, yeah Are you feeling that fire?